De Gezondheidsraad adviseert minister Klink om kinderen van zes maanden tot en met vier jaar tegen de griep in te enten. Ook de ouders, broertjes en zusjes van baby's die jonger zijn dan zes maanden moeten een vaccinatie krijgen. Volgens de Gezondheidsraad kan er woensdag met het inenten worden begonnen. Het rapport wordt later vanmiddag gepresenteerd. Om kwart over vijf geeft minister Klink een persconferentie en het ziet er naar uit dat hij het advies van de Gezondheidsraad opvolgt, zoals hij dat ook deed met eerdere adviezen van de Raad. Justitie gaat onderzoeken waarom rechters steeds minder vaak tbs opleggen. Dat schrijft staatssecretaris Al-Bayrak aan de Tweede Kamer. Vorig jaar daalde het aantal TBS-uitspraken van 183 naar 118. Al-Bayrak wil weten of dat te maken heeft met het toenemende aantal verdachten... dat weigert mee te werken aan een psychiatrisch onderzoek om zo TBS te ontlopen. De staatssecretaris gaat ook kijken of het mogelijk is om het verblijf in een TBS-kliniek te verkorten... zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid. Gesjoemel met studiebeurzen wordt harder aangepakt. Minister Plasterk schrijft aan de Tweede Kamer dat er strenge controles komen... en dat studenten die zich niet aan de regels houden een boete krijgen. De controles zijn gericht op studenten die een beurs krijgen als kamerbewoner... terwijl ze nog bij hun ouders wonen. De kosten van een student die ten onrechte een beurs als uitwonende krijgt... kunnen oplopen tot 2500 euro per jaar. In de kinderboekenweek van volgend najaar is er speciale aandacht voor illustraties in kinderboeken. Het motto is de grote tekenvoorstelling, beeldtaal in kinderboeken. Beelden voegen volgens de organisatoren een aspect toe aan de tekst en ze geven een prikkel aan de fantasie van kinderen. Mirjam Oldenhaven schrijft het kinderboekenweek geschenk. De kinderboekenweek is in oktober volgend jaar.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 shine on the occasion. A sophisticated lady. Oh,